Anneke van Zessen met het NOS-journaal. De uitbarsting van een vulkaan op La Palma is in kracht toegenomen. De lava stroomt nu snel uit een stuk krater aan de noordkant van de vulkaan. En in grotere hoeveelheden dan eerder. Lokaal radiostation zegt bang te zijn voor omliggende dorpen. Een Zweedse cartoonist is om het leven gekomen bij een zwaar verkeersongeluk, melden Zweedse media. Lars Vilks kwam in 2007 wereldwijd in het nieuws nadat hij door moslim-extremisten werd bedreigd. Hij publiceerde toen cartoons waarin de profeet Mohammed als hond werd afgebeeld. En sindsdien werd de columnist van 75 jaar streng beveiligd door de politie. Bij het ongeluk met een vrachtwagen gisteravond zat Vilks in een politieauto met twee agenten die hem beschermden. Zij zijn ook om het leven gekomen. Er lekt geen olie meer in de Stille Oceaan met Californië. De pijplijn waaruit de olie kwam is helemaal leeggemaakt. De half miljoen liter die is gelekt drijft over een gebied van ruim 33 vierkante kilometer. Stranden zijn voorlopig dicht en Californië spreekt van een potentiële ecologische ramp. Meer dan 300 politici en wereldleiders investeren in belastingparadijzen... waar ze mogelijk belasting ontwijken. Blijkt uit uitgelekte documenten naar onderzoeksjournalisten. Internationaal worden door overheden juist initiatieven genomen om belastingontwijking aan te pakken. In die zogenoemde Pandora Papers worden onder meer de premier van Tsjechië... en de presidenten van Oekraïne, Kenia en Ecuador genoemd. Bij een bomaanslag in de buurt van een moskee in Kabul zijn zeker vijf doden gevallen, melden de Taliban. Het is onbekend wie er achter de aanslag zit, maar vermoedelijk gaat het om, een terreur, om de terreurgroep Islamitische Staat.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 Luister dan, grap. Ik ga jou wat zeggen. En ik gebruik mijn eigen woorden. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag en ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me en ik denk, fuck. Hij zegt vroeger luister goed het licht was al lang rood en je reed ook veel te hard. En het was mijn vrouw naar wie je floot. Ik zag luister agent, het is een veel te mooie dag. Dus schrijf die boete maar en steek hem waar ik het niet zeggen mag. René Gap, zing het voor ze. Ik heb die bon gepakt, maar ook een ton gepakt. Ik heb de mooiste op dit feestje op de mond gepakt. Als ik morgen ga, heb ik geen spijt van dat. Ik heb alle mooie dingen die ik kon gepakt. Ik heb die bon gepakt, de rasje zon Voor ik ging heb ik een jonko op balkon geklapt. Als ik morgen ga, heb ik geen spijt van dat. Ik heb alle mooie dingen die ik kon gepakt. Hey Donnie ouwe, zeg eens wat. Als ik morgen de pep een maat geef kan ik zeggen dat ik heb geleefd Het is altijd de feest waar ik ben geweest Ik ben continu op een paper chase René plank die Mary door de week Je wil niet weten wat hij in het weekend race Smokelspannen spannen een blazer Vliegt naar de regenboog in Marianne Weber Rijd de hard, wel eens een bon gepakt Zes maanden op vakantie, kom terug bruin gepakt Duik in mijn zwembad en ik schenk wat René, proost op het leven, grap Ik heb die bon gehad ton Ik heb de mooiste op dit feestje op de mond gepakt. Als ik morgen ga, heb ik geen spijt van dat. Ik heb alle mooie dingen die ik kon gepakt. Ik heb die bon gepakt, de restjes zon gepakt. Voor ik ging heb ik een jonko op balkon gepakt. nee, kom mee.